Jan van der Putten met het NOS-journaal. Staatssecretaris te veranderen in het systeem van verklaringen omtrent het gedrag. Volgens de Tweede Kamer komt het relatief vaak voor dat jongeren vanwege een relatief licht vergrijp niet zo'n verklaring krijgen, terwijl ze die wel nodig hebben voor een baan of een stage. Teven zei dat het, in de, praktijk wel meevalt en dat het orgaan dat de verklaring uitgeeft alle omstandigheden meeweegt. Hij wil wel bekijken of de overheid jongeren beter kan voorlichten over de feiten die ze zelf kunnen aandragen als ze een verklaring aanvragen. Na de Europa League wedstrijd tussen FC Twente en Wisla Kraker uit Polen zijn in Enschede 24 supporters opgepakt. Onder hen zijn 22 Polen. Ze hadden messen bij zich of waren in het bezit van valse toegangskaarten. Een Twente supporter die werd aangehouden gooide stenen naar de ME. Een ander kon zich niet legitimeren. Volgens de politie was de sfeer in Enschede soms wat grimmig, maar is verder alles rustig gebleven. FC Twente won de wedstrijd uiteindelijk met 4-1. De provincie Zuid-Holland begint een onderzoek naar de stort van asbest in Dordrecht. Volgens de provincie zijn er aanwijzingen dat op de stortplaats bij de derde Merwedehaven 1900 ton asbest is gestort. Volgens een werkgroep in Dordrecht gaat het om zeker 131.000 ton. De onderzoekers trekken nog geen conclusies over mogelijke gezondheidsrisico's voor de inwoners. Cabaretier Herman Vinkers krijgt dit jaar de Groenman Taalprijs. Dat is bekendgemaakt door het genootschap Onze Taal. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een mediapersoonlijkheid die op een goede en creatieve manier met het Nederlands omgaat. Eerdere winnaars zijn onder andere Dr.